Zes uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een overval op een geldtransport in Amsterdam is flink geschoten. En ook tijdens de achtervolging daarna vlogen de kogels in het rond. De verdachten zijn na een overval op een geldwagen naar Broek in Waterland gevlucht, een weiland in. En daar heeft de politie uiteindelijk zes verdachten opgepakt en één overvaller is omgekomen. Waarschijnlijk is daar niemand meer op de vlucht en is de actie van de politie nu voorbij, zegt slaggever Mark Hamer. Ja, daar lijkt het wel op. Eh, er was nog wel heel lang een eh, gespannen situatie eh, hier omheen. je zag wel dat op een gegeven moment de vestjes uitgingen. De politiehelikopter die de hele tijd boven heeft gehangen, die is nu weg. En ik zie ook de ontspannen sfeer eigenlijk bij de politieagenten hier, hier om me heen. Maar op de A16 in Rotterdam is net een auto aan de kant gezet vanwege de overval op de geldwagen, meldt de regionale omroep Rijnmond. In een onderzoek naar gestolen horloges heeft de politie 22 Rolexen gevonden. Agenten vielen huizen binnen in Breda, Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Er is ook iemand opgepakt. De horloges, of klokjes zoals de politie ze noemt, worden vaak gebruikt als betaalmiddel bij drugsdeals. En de versoepelingen gingen vandaag ook in voor sekswerkers. Verslaggever Jeroen de Jager ging naar De Wallen in Amsterdam en sprak met prostituee Kelly. De afgelopen maanden heb ik eigenlijk keihard aan mezelf gewerkt. Gewoon heel veel rust gehad en ik ben nu weer helemaal klaar om te werken. Heb je al klanten gehad? Ik heb twee klanten <laughs> gehad, ja gelukkig wel. Ik heb mijn huur er al uit. En eh, wat voor voorschriften moet je nog naleven eh, tijdens je werk? Ik doe heel voorzichtig. Sowieso zorg ik ervoor dat klanten allemaal gelijk hun handen desinfecteren en het liefst een mondkapje ophouden. En even temperatuur meten. Denk je dat het hier weer snel naar normaal gaat? Ik weet niet of het ooit nog helemaal normaal wordt zoals het vroeger was. Maar eh, ik hoop het wel. Het weer nog. Er trekken buien over het land. Vooral in het oosten is er kans op onweer en hagel. Vanavond trekken die buien weg en morgen is het op de meeste plekken droog. Met soms wat zon en 14 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. In onze regio vertraging op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp voor knooppunt De Hoek. De verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag. 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En een half uur vertraging voor het verkeer op de A10 Noord, de buitering, Want het rijdt langzaam tussen Zeeburg en Landsmeer over 5 kilometer.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 In Broek in Waterland werden zes verdachten opgepakt. Ook kwam een verdachte om het leven. Het ministerie van Volksgezondheid gaat proberen meer mensen te bereiken in voorlichtingscampagnes over vaccinatie. Volgens minister De Jonge zijn er veel twijfelaars onder laaggeletterden, mensen met een migratieachtergrond en dak- en thuislozen. Voor hen komen er speciale flyers. Op de dag van de heropening is pretpark Juliana Julianatoren in Apeldoorn getroffen door een stroomstoring. Onder meer de achtbaan kwam stil te staan. De bezoekers konden er met een stijger uit worden gehaald.